Maar in de buurt van een school ging het dus toch mis. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk, zegt de Belgische politie bij de VRT. Omstreeks kwart voor tien was onze politieploeg onderweg naar een prioritaire opdracht. En werd er hier in de provinciestraat een jongen van 9 jaar aangereden. Afkomstig vanuit de Joodse gemeenschap. Die jongen is ter plaatse nog gereanimeerd, maar is helaas overleden. Begin deze maand werd in een park in Brussel ook al een ander kind doodgereden door de Belgische politie. Een jongen van 11. De NS heeft opnieuw een bod gedaan aan het personeel. Het personeel heeft de afgelopen weken al vier keer gestaakt voor onder meer een beter salaris. Nu heeft de NS voorgesteld om die lonen met 4% te verhogen en later nog eens met bijna 3%. Ook komt er een betere regeling voor zware beroepen, zodat NS-personeel eerder met pensioen kan. De NS noemt dit voorstel een eindbod. De vakbond heeft nog niet gereageerd. Drie Duitsers zijn op Schiphol aangehouden omdat ze probeerden ruim 70 eieren mee te smokkelen van een beschermde vogelsoort. Het zijn waarschijnlijk eieren van de papegaaiduiker. Met die handel wordt veel geld verdiend. Een van de opgepakte mannen werd vorig jaar ook al eens opgepakt voor het smokkelen van eieren. En één op de vijf topsporters in ons land zit niet altijd lekker in zijn vel. Het komt door fysiek, mentaal of verbaal geweld... of door pesten, discriminatie en onderdrukking. Onderzoekers spraken ruim 1500 sporters, coaches en oud-topsporters. En dan zie je toch dat roddelen heel veel voorkomt. Dat ervaren topsporters, ook coaches trouwens, als ongewenst gedrag. Maar ook verbaal geweld. Hè? Schreeuwen. Schreeuwen hoort er ook bij. Dus een kwart van de topsporters ervaart dergelijk gedrag in de afgelopen twaalf maanden de onderzoekers vinden dat er meer aandacht moet komen voor de motivatie van topsporters. Omdat die goed gaan op erkenning voor hun doelen en groei. Maar nu wordt eigenlijk alleen gekeken naar winnen en medailles. De omgekeerde volgorde volgens sommige sporters in het onderzoek. Het weer alleen wat lichte bewolking, maar vooral veel zon. Vanmiddag zijn er af en toe ook wat kleine stapelwolken bij max 20 graden aan zee. Landinwaarts kan het wel 28 graden worden.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 En ik ga door met Saskia en Serge. Honey, I'm feeling loved for you. Is Vrouwencafé. Een plek waar alle vrouwen, mama's en van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we koffie en bij warme dagen doen we koffie to go... terwijl we kletsen wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over alles en nog wat, want je hartluchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen die ons informatie komt geven over veel voorkomende hulpvraag. En dat is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. U kunt u aanmelden bij Vivan Popol 06 3404 5202. 06 34 04 52 02, Kim Wild, Kids in America. con Dios, een Spaanse groet, letterlijk Ga met God, is een Belgische popgroep opgericht in 1986. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Willy Lambrecht in de band Arbeid Adelt werd in 1986 samen met contrabassist Dirk Schoofs Vaya Condios opgericht omdat hun hart bij de jazz, opera en zigeunermuziek lag... en het met genre was dat in Brussel nauwelijks bekendheid genoot. In 1991 ging de duo Dani Klein en Dick Schoofs uit elkaar. Dick Schoofs verliet de groep en Faya Condius ging verder als een eenvrouwsband. In 1992 verscheen het derde album Time Flies... Vaya Condiers verkocht in totaal meer dan 7 miljoen albums en meer dan 3 miljoen singles. Hier zijn Faya condios met achtereenvolgens Lonely Feelings, Don't Break My Heart en What's a Woman. Veel plezier. Alone, And no one can take that pain away Don't break my heart The anger and the fury and The fears living inside me Should you love me? Would you love them just the same? to understand me? Would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? never again. It's a man without a woman. Cross my heart, a woman without a man. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen with you, he bends. Bluff met Zoutelanden. Wandelen is gezellig en gezond. Wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en loopt men alles soepel en los. U krijgt frisse lucht in de neus, in de longen en de wind waait door uw waden. We wandelen één uur onder begeleiding van Jacqueline Nieuwenhuis. Jacqueline neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijkers mogen mee. Goede schoenen, dat is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat gewoon door. Ook wanneer denderen door de duinen niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. De korting met de Zandvoortpas 25% op de cursusprijs. Locatie de Amsterdamse waterleidingduinen. En het is van 10.30 uur tot 11.30 Elke dinsdag. Laurie P. How Many Times? How many times will you fall and stand alone with your back to the wall? How many times will it take till you crawl out from behind your mistake?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 Dat was Passenger met Let Her Go. Een warm buurthuis, koffie en soep. Gezellig samen koffie of thee drinken in de ochtend en daarna samen lunchen met verse zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom eens sfeerproeven en blijf gezellig hangen. En het is gratis. Elke dinsdag, aanmelden is niet nodig. En het is van 10 tot 12 uur is er koffie en thee. En lunchen met soep is van 12 tot half 2. De deelname op elk moment mogelijk. En het is pluspunt Zandvoort Noord. De Four Tops, Don't Walk Away. remember, remember, remember, remember, remember Coldplay is een Britse rockband die in 1996 in Londen werd gevormd. De leden zijn zanger Chris Martin, gitarist John Buckland, drummer Will Champion en bassist Kay Berryman. In het begin werd Coldplay vergeleken met andere artiesten en bands, waaronder Radiohead, U2 en Travis. Ik heb gekozen voor Coldplay met Fix You. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you Dit was Tavares met Heaven Must Be Mission an Angel. Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel 5740330. 5740330 330. En de eerste zondag van de maand kun je tussen 11 en 3 uur s middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie.